uur. Clemens Peters met het NOS-journaal van ravottende jongens die risico's nemen met daarbij de vraag of ze wel genoeg ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Wetenschappers waarschuwen voor het gevaar dat jongens die te veel worden afgeremd sneller hun concentratie verliezen, minder gemotiveerd raken en dus minder presteren. De geboren Groninger Piet Hoekstra is door president Trump voorgedragen als de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Den Haag. De Senaat moet de benoeming nog goedkeuren. Hoekstra verhuisde als driejarige peuter met zijn ouders naar Michigan. Van 1993 tot 2011 zat de 63-jarige republikein in het Huis van Afgevaardigden. Hoekstra spreekt nauwelijks nog Nederlands en toch werd zijn naam al vaker genoemd als ambassadeurskandidaat. De Moerdijkspoorbrug die Zuid-Holland met Noord-Brabant verbindt... is de komende 2,5 week dicht vanwege werkzaamheden. De brug krijgt nieuwe rails die minder snel slijten... en minstens 10 jaar mee kunnen. Ook wordt de brug zelf verstevigd. Vorig jaar moest de brug ook een aantal keren dicht. Dat was voor spoedreparaties. De andere spoorbrug over het Hollands Diep, waarover de hoge snelheidstrein rijdt... die blijft gewoon in gebruik en verder zet NS bussen in. Bosbranden in het zuiden van Frankrijk en op Corsica hebben gisteren een oppervlakte van zo'n 1400 hectare in de as gelegd. Zo'n 50 kilometer ten noorden van Marseille, in het dorpje Mirabeau, zijn 100 inwoners geëvacueerd. In die omgeving ging zeker 600 hectare bos in vlammen op. Een deel van de snelweg A51 en de spoorlijn tussen Briançon en Marseille is afgesloten. Meerdere bossen zijn tot verboden gebied verklaard voor mensen. Het weer. Vanochtend nog enkele buien, maar in de middag wordt het droog en dan schijnt af en toe de zon.